een Klomp met het NOS-journaal. Een arrestatieteam in Rotterdam heeft op verzoek van Frankrijk... een man van 32 opgepakt in Rotterdam-West. De Fransman wordt verdacht van betrokkenheid... bij het voorbereiden van een terreuraanslag in Frankrijk. Er zijn ook nog drie anderen aangehouden. Twee van hen zijn mannen met een Algerijnse achtergrond. De identiteit van de derde is nog niet bekend. De politie is nog bezig met de actie in Rotterdam. Er worden huizen doorzocht en omwonenden worden volgens de OM uit voorzorg geëvacueerd. Waarschijnlijk wordt de opgepakte terreurverdachte binnenkort uitgeleverd aan Frankrijk. Het dodental van de zelfmoordaanslag in de Pakistanse stad Lahore loopt steeds verder op. Volgens officiële bronnen zijn er zeker 60 doden en bijna 300 gewonden. De aanslag is opgeëist door een afdeling van de Taliban. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen. De bom ontplofte vlakbij een speeltuin in een park. Veel christenen waren daar hun paasvakantie aan het vieren. In de provincie Punjab zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. In Harlow, net boven Londen, is een meisje van zeven omgekomen toen een springkussen waar ze op speelde wegwaaide. Het kussen kwam een eind verderop weer neer. De man en vrouw die het springkussen exploiteerden zijn opgepakt voor dood door schuld. De politie onderzoekt of het springkussen volgens de regels was opgezet. Vorig jaar was er in hetzelfde park ook al een ongeluk met een springkussen. Daarbij raakten drie kinderen licht gewond. De Amerikaanse schrijver Jim Harrison is gisteren overleden. Dat heeft zijn uitgever vandaag bekendgemaakt. Harrison schreef onder meer de bestseller Legend of the Fall, die later ook verfilmd werd. Hij schreef niet alleen boeken, maar hield zich ook bezig met poëzie, essays en scripts. Harrison overleed in zijn huis in Arizona. De schrijver is 78 jaar geworden. Het weer nog, hier en daar nog buien, maar later vanavond wordt het zo goed als droog. Morgen is het erg onstuimig, met aan zee een stormachtige wind...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 Welkom bij Peaceful Radio Show 1160 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen. 32 tracks te gaan, verdeeld over twee uur. En de eerste is eh, van een Nederlands artiest. Vincent Boot heet hij. Vince is zijn artiestennaam. Werkt samen met Sandra Remer. Kent u haar nog? Ehm, en hij heeft uh, normaal leven een pianist op feesten en partijen. Maar maakt ook mooie New Age muziek. Hij heeft een aantal tracks mee eh, toegestuurd. En daar gaan we dan ook naar luisteren. Samengevat The Echoes of Moments. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peacefulradio.eu, daar vind je ook meer informatie over Vincent. We baba no ma, we baba no ma. O banditia, the same money. We baba no ma. wisdom softly fall. For now I lie with a sin until the day I die. For bonnie Bessie Logan was our young for me. Bonnie Bessie Logan She's handsome, young, and fair. And oh, the very wind that blows lingers in her hair.